deel van Maastricht in de wijk Hazendans. De daders zijn voortvlug niet wat de aanleiding is voor de schietpartij. De brandweer in Tilburg is nog de hele nacht bezig met nablussen bij een papierhandel die door een brand is verwoest. Het vuur brak afgelopen middag uit in een loods van het bedrijf en sloeg over naar andere ruimtes. De dikke rookwolken waren tot kilometers ver te zien. Mensen in de buurt moesten ramen en deuren dicht houden. Maar uit metingen is gebleken dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er waren bijna 200 brandweerlieden bezig om het vuur te bestrijden. Aan het eind van de avond werd het zijn brandmeester gegeven. Een nablus in Tilburg gaat nog zeker tot in de ochtend duren. Het weer bijna overal droog, alleen in het zuiden kans op een onweersbui.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 I seen she telling me she on the cover of GQ magazine. Right? Telling me she had to go, so I dropped her at the spot in my 4 by 4 So I told her I can't be late. The girl's taking up my time, had to hit her with a line. So I told her I can't wait to freak. See you at the same time next week. Baby, give me what you got, i I'm everything that she's not. Love is all. to rhyme, I gotta be backstage at a quarter past nine. Come on. Telling me to change my mind, she like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late, the girl's taking up my time, had to hit her with a line. I can't wait to freak, and see you at the same time next week, Baby, give me girls taking up my time.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 Hij landde op een militair vliegveld en is naar een kliniek in de hoofdstad Riyadh gebracht. De president raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Deskundigen vermoeden dat Saleh na zijn behandeling niet terugkeert naar Jemen. Dat is volgens hen ook af te leiden uit de grote groep naasten van de president die met hem naar Riyadh is gekomen. De president is al 33 jaar aan de macht en weigert ondanks hevige protesten op te stappen. Gisteren sloten de regering en de opstandelingen in Jemen een wapenstilstand na bemiddeling door koning Abdullah van Saoedi-Arabië. Volgens de eerste berichten wordt het bestand nageleefd. Het vliegtuig dat twee jaar geleden landde in de Hudsonrivier in New York is alsnog onderweg naar zijn eindbestemming. Het toestel is vandaag vertrokken en wordt over de weg naar de stad Charlotte in North Carolina gebracht. De Airbus moest in januari 2009 kort na het opstijgen een noodlanding maken nadat er vogels in de motoren waren gekomen. Alle 155